Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Alweer gedoe bij Vindicat. De Groningse studentenvereniging komt wel vaker niet lekker in het nieuws. Dit keer is het raakt door een niet zo corona-proof uitje in een speciale partybus. Deze verslaggever van RTV Noord schikt van de beelden. Wat ik hier zie, eh, dit lijkt wel of je in twee verschillende werelden leeft. Mensen die springen om elkaar, die dansen, eh, gebruiken lachgasballonnetjes, drinken. Eh, mondkapjes zijn af. Volgens de busmaatschappij mag het gewoon, zo'n feestritje in een touringcar. Maar alleen als alle regels worden nageleefd. En dat is hier dus niet gebeurd. De burgemeester van Groningen is geschrokken en zegt dat er een onderzoek moet komen. Bedrijven die zowat stil liggen door corona krijgen extra geld. Het kabinet trekt er honderden miljoenen voor uit, zeggen bronnen. Dat zal vooral naar de horeca, evenementen en cultuursector gaan. Die kunnen er dan de huur en de stroomrekening van betalen. De gemeente Hof van Twente in Overijssel is gehackt. Gisteren dachten gemeente nog dat het om een storing ging. Medewerkers konden de systemen niet meer in. Maar nu blijkt dus dat ze gehackt zijn. In de systemen staat onder meer privacygevoelige info van inwoners. De gemeente zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat die info is bekeken of verspreid. Even terug naar afgelopen maart. Twee mannen ontsnapten toen uit een tbs-kliniek in Portugal bij Rotterdam. En nu blijkt dat de beveiliging niet op orde was. De mannen gebruikten bij hun ontsnapping een vuurwapen en een mes. Je hoort het Openbaar Ministerie. De mannen zijn er vandoor gegaan en zijn vervolgens een, eh, bedrijventerrein daarop gegaan. En daar is het vervolgens gekomen tot een, eh, tot een vuurgevecht met de politie. Bij dat vuurgevecht kwam één tbs'er om het leven. Er volgde dus een onderzoek. Daaruit blijkt dat een vriendin van een van de ontsnapte mannen te makkelijk een telefoon, wapen en een mes naar binnen kon smokkelen. Ook liep er te weinig personeel rond in de kliniek en werd er te weinig samengewerkt. Het weer nog.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 Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. Addy boys got some 60s in my bag. Lips shield, ain't pillow talking on no rag. In my earlobe, got two carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she says she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate and you can't miss what you never had. sipping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was dripping. Ice, lemonade, my neck was dripping. I'm a rockstar, pack up doors, tipping walls. hey. Add up raw, finish nuts and expose, hey. I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, put methazine, I feel nauseous. put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wait. Shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. I'm never gonna go against the grain. I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody get paid. Cause we counting up every day. Getting high to in the grave. Zany bar, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh.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 Buenas noches. Feel so holy, holy, holy, holy, holy. hold me, hold feel so holy. Het ritme van Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het RWS-journaal. Facebook, Google en andere digitale platforms moeten wat betreft de Europese Commissie veel meer doen tegen nepnieuws. De commissie eist van de digitale bedrijven onder meer dat de algoritmes worden aangepakt... die spectaculair nepnieuws bij veel mensen hoog in de tijdlijn zetten. Bij een grote explosie in een havengebied vlakbij de Engelse stad Bristol... zijn volgens Britse media vier doden en één gewonde gevallen. Er zou een opslagtank voor chemicaliën zijn ontploft bij een waterzuiveringsbedrijf. En Koninklijke Horeca Nederland is blij dat het kabinet honderden miljoenen euro's extra wil uittrekken... voor bedrijven die veel verlies leiden door de coronacrisis. Volgens de branchevereniging geeft dit veel ondernemers weer wat lucht. Het weer, het blijft druilerig vanavond. Morgen af en toe zon en dan ongeveer 6 graden. Ze noemen in het einde van de wereld, maar het is eigenlijk niet zo heel ver. En er is niets te beleven, maar dat is prima voor heel even.